Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De opgepakte verdachte van de inbraak afgelopen nacht in een supermarkt in Schravendeel is een man van 18 uit Den Haag. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De andere verdachten of verdachten zijn nog spoorloos. De politie probeert hun identiteit te achterhalen. Bij de overval werd de sigarettenbalie leeggeroofd. Toen de overvallers werden betrapt door de politie werd er over en weer geschoten. De verdachte ging er daarna met twee snelle auto's vandoor. Demissionair minister Schippers vindt dat politie en justitie onder strenge voorwaarden toegang moeten krijgen tot opgeslagen lichaamsmateriaal van verdachten. Zo kan worden vastgesteld of DNA-materiaal overeenkomt met sporen op de plek van een misdrijf. In het plan mag DNA-materiaal alleen worden opgevraagd als een verdachte spoorloos of overleden is. Ook kan het uitsluitend bij zware misdrijven. De laatste tientallen jaren is van 14 miljoen Nederlanders DNA-materiaal opgeslagen in een biomedische databank. In de Turkse stad Istanbul zijn ruim 200 demonstranten opgepakt. Ze wilden in verband met de Dag van de Arbeid demonstreren op het Taksimplein. Maar dat is op die plek verboden. Vakbonden hadden mensen opgeroepen om niet naar het plein te gaan... maar tientallen betogers hielden zich daar niet aan. Het Taksimplein in Istanbul heeft een symbolische betekenis... omdat daar 40 jaar geleden 34 demonstranten om het leven kwamen. Er hebben dit jaar een stuk minder mensen gebeld naar de belastingtelefoon. De afgelopen twee maanden waren het er 850.000. Een jaar eerder belden er in dezelfde periode nog 1,2 miljoen mensen met een vraag over hun aangifte. De Belastingdienst denkt dat de daling komt doordat steeds meer gegevens al automatisch bij de aangifte worden ingevuld. De meeste vragen gingen dit jaar over de eigen woning en aftrekposten zoals studie- of zorgkosten.